Het rapport wordt rond deze tijd gepresenteerd. De gemeente heeft geen zakelijke houding getoond rond de aanleg. De verwachtingen over het aantal mensen dat met de Noord-Zuidlijn zal reizen zijn veel te optimistisch. En de commissie vindt het een slechte zaak dat Amsterdam geen heroverweging over de lijn heeft gemaakt... toen duidelijk werd dat het Rijk maar één keer subsidie zou geven. Het college van BMW van Amsterdam heeft het hele project onderschat... en de financiële reserves van de stad waren onvoldoende. De aanleg van de Noord-Zuidlijn duurt zes jaar langer dan gepland... en kost ruim twee keer zoveel als was begroot. Staatssecretaris Albayrak van Justitie overweegt de wet aan te passen... zodat advocaten verplicht zijn om op te staan voor rechters. Aanleiding is de zaak van de islamitische advocaat Enaïd... die uit geloofsovertuiging weigert op te staan in de rechtbank. Al-Bayrak erkent dat opstaan voor rechters geen formele regel is... maar ze benadrukt dat sommige rituelen bedoeld zijn om waarden van de samenleving te bestendigen. Volgens Al-Bayrak zijn dat soort rituelen bij uitstek van belang... bij instituties die de rechtsstaat vertegenwoordigen. Het dreigingsniveau voor een terreuraanslag in Nederland is verlaagd van substantieel naar beperkt. Dat schrijven de ministers Heers Ballin en Ter Horst aan de Kamer op basis van een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Het dreigingsniveau beperkt is niet het laagste. Het kabinet zegt dat de kans op een aanslag relatief gering is, maar niet geheel valt uit te sluiten. In een rapport van de AIVD van gisteren stond dat het gevaar van jihadistische netwerken is afgenomen. Nederland is niet meer een voorkeursdoelwit van de terreurgroepen, maar blijft wel een potentieel doelwit.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 It's time to figure it out.